7 uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam wil jongeren voorrang geven... bij de toewijzing van een sociale huurwoning. Per jaar moeten zo'n 750 woningen beschikbaar komen... voor jongeren die langer dan zes jaar in de stad wonen. Aan andere urgente groepen wordt in Amsterdam al voorrang verleend... aan leraren bijvoorbeeld en aan mensen met medische of sociale problemen. De Amsterdamse gemeenteraad moet de plannen nog goedkeuren. Senator Anne-Wil Duttler, die vandaag uit de VVD-fractie werd gezet... geeft haar zetel niet op. Ze blijft als eenmansfractie totdat de nieuwe Eerste Kamer is gekozen. Dat is nog een maand. Doordat Duttler dus niet wordt vervangen in de Eerste Kamer... is de coalitie daar nu haar meerderheid kwijt. Gisteren bepaalde de rechter dat een artikel in het tijdschrift Quote... waarin Duttler belangenverstrengeling wordt verweten... voldoende is onderbouwd. De VVD besloot haar daarop uit de fractie te zetten. Er komen voorlopig geen acties bij Shell in Pernis en Moerdijk. Met de vakbonden CNV en FNV is een CAO-akkoord bereikt... onder meer over een loonsverhoging van 7,5 in drie jaar. De medewerkers die onder de CAO vallen moeten nog wel akkoord gaan. En de Braziliaanse voetballer Neymar is voor drie wedstrijden geschorst. De UEFA heeft de speler van Paris Saint-Germain gestraft vanwege kritiek op de arbitrage na de Champions League-wedstrijd tegen Manchester United. Neymar zat op de tribune en toen de tegenstanders op grond van een uitspraak van de VAR een strafschop kregen, barstte hij in woede uit. Later schreef hij op Instagram onder meer vier gasten die geen enkel verstand hebben van voetbal, zitten voor een televisie een beslissing te nemen. Neymar mist door de schorsing volgend seizoen de eerste drie Champions League-wedstrijden. Het weer. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Alleen in het zuidwesten kans op een bui en ongeveer 8 graden. Morgen Koningsdag zo'n 13 graden. En dan vallen er buien, de eerste in Zeeland.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 She brings me only one piece. I tell her I want two pieces. She say go to the toilet. I say you no understand. I wanna do piss on my plate. She say you better no piss on the plate. You son of a bitch. I don't even know the lady and she calling me a son of a bitch. Son of a bitch. I don't need this. at the bigger restaurant. The waitress brings me a spoon and a knife, but no fork. I tell her I want the fork. She tell me everyone you want a fork. I tell her you no understand, I want a fork on the table. She say you better not fuck on the table, you son of a bitch. I don't even know the lady and she calling me a son of a bitch. I don't need in a hotel and there is no sheets on a bed. Call the manager and tell him I want a sheet. He tell me to go to the toilet. I say you don't understand. I want a sheet on my bed. He say you better not sheet on my bed, you son of a bitch. I go to the checkout and the man at the desk say peace on you.